voorspoedige start. Brandsen met het NOS-journaal. Het dodental door de zaterdag gezonken vluchtelingenboot voor de Libische kust is opgelopen naar ongeveer 64. Dat zegt het migratieagentschap van de VN. Volgens getuigen zaten er 150 mensen op de rubberboot. 86 van hen zijn gered en de organisatie denkt dat de overige 64 opvarenden zijn omgekomen. Acht lichamen zijn uit het water gehaald. Het schip sloeg zaterdag waarschijnlijk door het slechte weer om. Kopers van sommige nieuwe auto's zijn dit jaar soms duizenden euro's duurder uit. Ze moeten meer aanschafbelasting betalen door een nieuwe, realistischere meetmethode voor de CO2-uitstoot. In die testen stoten auto's volgens een Britse marktonderzoeker gemiddeld 6 gram CO2 meer uit, waardoor ze in een hogere belastingsschijf komen. In verband met het hoogwater zijn in natuurgebied Munnekenland bij slot Loevestein 122 koningpaarden en 64 runderen naar een hoger gebied geleid. Door de hevige regen in Duitsland en Frankrijk staat ook in Nederland het waterpeil in de rivieren hoog. Bij Lobitz komt er vanuit Duitsland via de Rijn elke seconde 6,5 miljoen liter water ons land binnen. Het spel bereikt daar woensdagochtend een piek van 14,65 meter boven NAP. Het aantal mensen met een museumkaart blijft stijgen. Vorig jaar hadden ruim 1,3 miljoen mensen de kaart waarmee ze gratis naar het museum konden. Daarmee is het aantal kaarthouders in een jaar met 4% gestegen. Volgens de stichting Museumkaart komt dat doordat enkele musea weer open zijn na een verbouwing en dankzij een goed aanbod aan tentoonstellingen. Het weer is vandaag droog met in het noorden volop zon en in het zuiden meer bewolking. De temperatuur ligt tussen de 2 en 6 graden, maar door de oostenwind voelt het een stuk kouder aan. Morgen draait de wind naar het zuidoosten en stijgt de temperatuur naar zo'n 4 tot 7 graden.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 I can't wait another minute. I can't take the look she's giving. Your body rocking, keep me up all night. One in a million, my lucky. it's still But you just made me die. Don't. Look what you made made me me do!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 I really think that he should know. That his rhythms go, go, go. I got a man with two left feet. And when he dances not to the beat. I really think that he should know. That his rhythms go, go, go.